ne pas naar vuil. pas op zaad. Vandaag het wit is afverwaard. Leefse kampioen, je moet dat allemaal maar doen. Leefse, leefse, leefse kampioen. Liefste, liefste, leefse kampioen. Ne pas naar vuil. pas op zaad. Vandaag het wit is afverwaard. Liefste kampioen, je moet dat allemaal maar is onze naam. Niemand zal onze vlag besmeuren, want te groot is onze baan. Op al die voetbalvelden, waar er een strijd in bestaan, hebben de sporters grote helden, zich doen gelden door uw faam. Op het Lipsinger supporters nog een meer. Op het daar is de voetballer plezier. Ja, daar vinden nog alleen in Liep. Op het licht daar is de voetbal op het Op het licht supporters nog een meer. Op het daar is de voetballer plezier. Ja, daar vinden nog alleen in Liep. We are the champions, we are the champions. Ole, ole, ole, ole. We are the champions of the year. Van de linkse hebben ze allemaal ziek, is de beste ploeg van het ogenblik. De club van geel en zwart. Dat is de ploegske naar ons hart. Linkse, linkse, linkse kampioen. Linkse, linkse, linkse kampioen. De pas me buiten, pas op zaterdag, het wens en zaterdag.